Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. started. All right, cool. It's weekend. acht minuten over de klok van, eh, ja, hoe laat eigenlijk? 10 uur. En jeetje, eh, dat ben ik niet gewend hoor jongens. <laughs> Hey Bastiaan, bedankt voor de afgelopen twee uur. Het klonk onwijs super. Beetje het Counterpoint FM gevoel. We gaan even twee uurtjes lang tot 12 uur uit ons dak met eh, Weekend Starter. Jawel, hij is weer terug. Alleen voor, voor deze avond, hoor, anders niet. Anders ga ik voor mij gewoon weer richten op de, op de classics. We trapten af met Waterfall en natuurlijk Atlantic Ocean. Het is bijna tijd om lekker te gaan stappen. Of als je eh, geen zin hebt, dan blijf je lekker thuis en blijf je lekker naar ons luisteren. En het is hier zo verrekte druk, dat is niet normaal. Hier is Sinex X en Superstring. String. baard en een bril en eh, nog twee jongens achter me. Ze krijgen nou eh, onderwijs in het eh, bedienen van mengtafels en dergelijke. Dit was Ida Ingberg en Disco Volante. Mijn persoontje zit er vanavond tot de klok van 2 uur vannacht. lekker begin van jouw zaterdagavond. Dr. de Cuccio en Greg Osalto en Can't Stop Playing.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 What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for from desire. Mind and senses purify it. Freed from desire. Mind and senses purify it. Freed from desire. Mind and senses purify it.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 Omdat we natuurlijk drie jaar bestaan. Wie had dat durven hopen? Tot de klok van 12 uur. Weekend starter terug op jouw eh, webcast. Wat wil je het ook noemen? En tussen 12 en 2 hoor je mij weer samen met Alexander. Met de meeste foute muziek die je ooit gehoord heeft. to Beat van Mr. Fane. Daarvoor hoor je de Sun Club en Fiesta. En daarbij voor Safri Duo en Play the Live. Lekkere muziek op jouw eh, webstream. En dat op je zaterdagavond.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 BFV for You, als het echt om veiligheid gaat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BFV for You. Het BHV Opleidingsinstituut. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Hoera! We bestaan drie jaar! Op radio 501. 501. Weekend starten! Alright, crew. lovely city. Zeven minuten over de klok van 11 uur. Welkom in het tweede uur, ofwel uur 36 van de marathon. we hebben nog 25 te gaan. Dus eh, maak je borst maar nat.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 Met mijn persoontje en eh, Alexander. De meest foute muziek die er ooit gemaakt is. dit is Leo Sayer en Thunder in My Heart. Dit is Radio 501. The Nightcrawlers en Push the Feeling On. Daarvoor hier Stevie Cash. Of uh, Stevie V en Dirty Cash. We moeten wel goed zeggen. Ja, het is bijna een... Het loopt richting middernacht. Dus dan maar hele rare uren. Straks tussen 12 en 2 natuurlijk de dichtshift. En daarna Johnny met zijn House Classics. cinnamon dance, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. wordt mede mogelijk gemaakt door BAV4U. Het BAV Opleiding Instituut. Blijf lekker. Underworld en Born Slippy. Om de 6 minuten over de klok van half 12. in this hour. 60 uur live radio. Ja, je hoort het goed, 60 uur. Maar eh, we doen het met plezier hoor. Straks tussen 12 en 2 de allerfoutste platen die je ooit hebt gehoord. Maar eerst Bob Sinclair en Love Generation. Tot 12 uur, weekend starter. that love. <laughs> you know what I'm talking about? Come on. персональный спутник, Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band.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 Het is tijd om maart vaarwel te zeggen en april te verwelkomen. En dat maak jij mij live op eh, radio 5 Met de marathon van 60 uur live muziek. laatste twee vocalen voor vanavond, voor de klok van 12 uur. Robert Miles met Children. En Tiesto en Traffic. Tot zometeen, na de klok van 12 uur. Dan ben ik weer bij je terug met de night shift, of de Shift Met de meest foute muziek. Radio 501.